Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 35 kilometer afstand. Om de brand te bestrijden zijn er een paar honderd brandweerlieden ingezet. Daarnaast ook vliegtuigen en helikopters. Het vuur ontstond gisteren aan het begin van de middag. Door de harde wind kon het zich snel verspreiden. Vanwege de brand moesten inwoners van meerdere Griekse dorpen hun huizen verlaten. De Verenigde Staten sturen een onderzeeër en een extra vliegdekschip versneld naar het Midden-Oosten. De minister van Defensie heeft dat toegezegd aan Israël. Er ligt ook al een Amerikaans vliegdekschip voor de kust. Met het tweede schip komen ook Amerikaanse straaljagers naar het gebied. De spanningen in het Midden-Oosten lopen al dagen op... sinds Iran en Hezbollah en Libanon dreigen met vergeldingsacties tegen Israël. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel piloot is omgekomen bij de crash. Hij was de enige inzittende. Volgens ooggetuigen vloog de heli met hoge snelheid richting het hotel. Een van de wieken van het toestel kwam in het zwembad terecht. Een bejaard echtpaar dat in de suite verbleef op de bovenste verdieping... werd gewond naar het ziekenhuis gebracht in Kerns. De brand in de koeltoren van de kerncentrale in Zaporizhia is geblust. Dat zeggen Russische staatsmedia. Bij de bezette kerncentrale in Oekraïne brak afgelopen dag brand uit. Het complex wordt bezet door Russische troepen. Het is onduidelijk door wie het vuur is ontstaan. Oekraïne en Rusland wijzen naar elkaar. De brand woedde niet in de reactoren, maar bij de koeltorens. Het weer. Vandaag wordt de warmste dag van het jaar.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 Er zijn 400 brandweermannen ingezet om de vuurzee te bestrijden. De droogte en de harde wind verspreidt het vuur zich snel. In de Australische stad Cairns is een helikopter neergestort op het dak van een hotel. Volgens ooggetuigen vloog de heli met hoge snelheid richting het hotel. De piloot is omgekomen bij de crash. De brand in de koeltoren van de kerncentrale in Zaporizhia is geblust. Dat zeggen Russische staatsmedia. Bij de bezette kerncentrale in Oekraïne brak afgelopen dag brand uit. Het complex wordt door Russische troepen bezet.